Michel Koenen met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Bretagne in Frankrijk is een nieuwe coronavariant gevonden. Patiënten hadden klachten die leken op corona, maar na een PCR-test was de uitslag negatief. Pas bij dieper luchtwegenonderzoek en bloedonderzoek werd bekend dat ze corona hadden. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de besmettelijkheid van de Franse variant. De RIVM zegt dat er op dit moment geen geval van de Bretonse variant is gevonden in Nederland. In de ziekenhuizen werken nog steeds veel niet-gevaccineerde zorgverleners met coronapatiënten. Het gaat onder meer om nieuwe medewerkers of personeel dat op vakantie of verlof was toen er werd geprikt. Een bestuurder van het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem zegt tegen Nieuwsuur... dat ongeveer een derde van zijn medewerkers in de acute zorg nog wacht op de prik. Het ziekenhuis wil nu graag gebruik maken van vaccins die elders zijn overgebleven. In El Salvador heeft justitie het onderzoek naar de moord op vier Nederlandse journalisten... na 39 jaar alsnog voor de rechter gebracht. Dat maken de advocaten van de nabestaanden vandaag bekend. De iconsjournalisten waren in 1982 in El Salvador... voor een reportage over de gewelddadige burgeroorlog... Toen ze in guerrillagebied probeerden te komen... werden ze door militairen van het regeringsleger opgewacht en doodgeschoten. En vandaag is dat precies 39 jaar geleden. En Real Madrid en Manchester City hebben zich zonder problemen geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Beide ploegen wonnen ook de tweede wedstrijd. Real met 3-1 van Atalanta Bergamo en City met 2-0 van Borussia Mönchengladbach. Het weer nog. Vannacht in de noordelijke helft vaker droog. In het zuiden blijft het nog lang regenen. Het koelt af naar 1 tot 5 graden. Overdag vooral in het noordoosten af en toe zon. En vooral in het westen enige tijd regen of motregen.